De fractievoorzitters Rutte, Verhagen en Wilders zijn aangeschoven bij informateur Opstelten. Die is opnieuw door de koningin benoemd om onderzoek te doen naar een stabiel kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. De partijen zeggen een redelijke mate van zekerheid te hebben dat ze zullen slagen in hun onderhandelingen. Indiaanse regeringstroepen hebben verspreid over Kashmir minstens 13 moslimdemonstranten doodgeschoten. Het is het hoogste dodental bij zulke protesten in jaren. Woedende menigtes gingen in het Indiaanse deel van Kashmir de straat op nadat de Iraanse staatstelevisie had bericht over schendingen van de Koran in de Verenigde Staten. Duizenden moslims vielen in Kashmir regeringsgebouwen aan. Ook staken ze een protestantse school in brand en riepen ze leuzen tegen India en Amerika. Justitie eist ruim 3,3 miljoen euro van de naar Turkije gevluchte vrouwenhandelaar Saban Baran. Het gaat om geld dat hij met misdaad zou hebben verdiend. Op basis van de Plukse wet kan dat worden teruggevorderd. Saban Baran is in Nederland tot een jarenlange gevangenisstraf veroordeeld voor vrouwenhandel en poging tot moord. Hij wist bijna een jaar geleden tijdens een verlof te ontsnappen. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam gebruikt een speurhond in de strijd tegen een ziekenhuisbacterie. De tweejarige Beagle is in staat om bij patiënten een darmbacterie te ruiken die ernstige diarree kan veroorzaken. Patiënten kunnen dan meteen worden geïsoleerd, zodat verspreiding wordt voorkomen. De Beagle heeft bij proeven in het VU Medisch Centrum 90% van de besmette patiënten opgespoord. De Telegraaf Mediagroep stapt naar de rechter om acties van het personeel te voorkomen. De bonden gaven de directie tot vanmiddag de tijd om een akkoord met de ondernemingsraad over overmatige beloning te herzien. Vorig jaar bereikte TMG met de OR een akkoord over de aanpak van buitensporige salarissen. Veel werknemers zijn boos dat ze niet zijn gehoord en nu salaris moeten inleveren. Het weer vanavond vanuit het noordwesten regen, morgen regenachtig en veel wind. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu ZFM in de avond. you remember that day when we started? bekend liedje wat een heel klein beetje veranderd is. Extend Blue System, zo heet deze cd. En eh, ja, deze man, die, eh, het is echt een man hoor. Soms dan denk je wel eens van, zou het nou een man of een vrouw zijn die hier zingt? Hij heeft een eh, cd opgenomen met ja, allemaal verschillende soorten muziek op één en dezelfde cd. Hij is echt niet in een hokje te stoppen, deze Blue System. Want als u naar het volgende nummer luistert... Dat is echt afkomstig van dezelfde cd, hoor. Does your mother really know? Welkom bij deze uitzending van Muziek hier Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. dit stamt uit 94. Baby, you walk in my dreams. Baby, we swim. fall in love Does Your Mother Really Knows? Ja, dat is ook zo'n bekend deuntje wat hij eh, een beetje heeft omgezet naar eh, zijn soort muziek. Bluestream X10. En in deze uitzending ja, wat minder bekende muziek, denk ik. Want eh, ik heb wat cd'tjes gehad van een bevriend presentator uit Hilversum. En hij zei van, ja, luister er maar eens naar. En wat je niet gebruikt, nou ja, dat geef dan maar weer aan anderen. Of maak er iemand anders blij mee. Of ja, kijk maar wat je mee doet. Ik hoef ze in ieder geval niet meer terug te hebben. Liverpool van eh, Lisa Gerard. En eh, hij bedoelde daar niet mee te zeggen van dat hij deze nummers allemaal slecht vond... of deze cd's allemaal slecht vond. Maar hij heeft ze allemaal dubbel alles een keertje gekregen. Dus vandaar dat hij zei van... ja, wat je mee doet, ik hoef ze niet meer terug te hebben. Blue Guitars, Black Eyed Angels, zo heet deze cd. Music from Heaven. En daar staan werkelijk prachtige nummers op, hoor. Sommige live opgenomen, andere weer in de studio. Sander Jansen en Daniel Bananas Bar Harlem. Daar is het opgenomen. With Tomorrow. It was more like a dream than, uh, than reality. I must have thought it was a dream while she was here with me. When she was near, I didn't think she would live. When she was gone, it was too much to believe. So if tomorrow I will borrow another moment of joy and sorrow and another dream and another with tomorrow. So with the sun it won't be time I just to look behind There won't be reasons nor descriptions for my place and night there was so much I was not told it was real. So many things I could not taste, but I could feel. So if tomorrow I will borrow another moment of joy and sorrow. dream and another a dream, while she was here with me. When she was near, I didn't think. with tomorrow. Blue guitars waren Black Eyed Angel. Moster Reunion presents Saban bij Romarik. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek hoor. A Gypsy Legend, zo heet deze cd volledig. Een van de langste nummers op deze cd is Avai Avai mooi Cabo. mi diklema Bonziano parno te Buti volcerela Cereci avela Thank you. eterna quena Morci amore, morci amore vela vela Te te dihavle nasti penjaravle nasti penjaravle Ajde tu kere llover. Ay tú que puché. yeah. Misty Oddland Supernatural, zo heet de cd die zij eh, een aantal jaren geleden opgenomen heeft. I Wrote You A Song is een nummer wat zij eh, zelf geschreven heeft. Ze heeft het allemaal zelf geschreven, allemaal zelf geproduceerd en eh, uitgebracht in het jaar, en nou moet ik heel even spieken, 1995 alweer. Dit is ook al een oudje, maar wel in een nieuw jasje. Betsy. Vlak bij de haven staan heel oude huizen. Somber en donker, bouwvallig en koud. Daar woont een meisje, ze noemen haar Betsy. Zij is het meisje dat veel van Kaal en versleten zijn Betsy haar kleren. Ondanks die kleren hoort Betsy bij mij. Thuis wil geen mens van mijn meisje iets weten. Toch gaat mijn liefde voor haar nooit. Ook al woon je in een krat met de huisdeur kapot. weet toch hoeveel ik van je hou. Iedere nacht lier ik rustloos te dromen ik zie hoe jij wacht in die donkere straat. weten dat ik niet meer bij je zal komen. Maar als ik kom is het misschien al te laat. Laatst vroeg de buurman heel zachtjes aan jij dat meisje? Ze kwam wel eens hier. Het meisje is vroeg aan een einde gekomen. Gisteren vond men haar in Straks kom ik bij jou. Verzocht de Bold and the Beautiful met een echte tearjerker, Patsy. Nee, dit is niet verkeerd gestart, maar eh, zo begint deze plaat nou helemaal. De cd die loopt helemaal door van het ene nummer in het andere nummer. Camel Harbor of Tears. Sent home. Ierse klanken in het programma Muziek hier. En u hoort het al, hè? de cd loopt gewoon door van het ene nummer in het andere. Dit was een nummer van eh, drie minuten zoveel en nu weer een, een cd van... of een nummer van 1 minuut en uh, eh, 4 seconden. Harbor of Tears, zo heet de cd. Maar ik wil u iets anders laten horen. Een beetje Spaanse, Italiaanse klanken in het programma. Carlos Vive. me entrar, zo heet de cd. Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos, en tantas buenas razones para soñar sin desfallecer. Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años, de esos primeros misschien dat u weer eh, terugkwam in de vakantiegevoelens toen u eh, dit nummer hoorde. Een beetje Spaans, Italiaans. Ja, ik zeg Spaans, Italiaans omdat de jongeman Spaans, Italiaans uh, eh, is. Van Spaanse vader, Italiaanse Sun, moeder. moon and stars make the wind blow. It took me 20 years to understand. Lost to me is how the lives of friends go. like autumn leaves in Oklahoma wind. It made me strong to be on my own. Never did me no harm, no, to live all alone. Now and then, in the color of the year in a bar room with a fan turning. I come to miss a few. This afternoon was cloudy and the rains came. The third day of my first day, San Miguel. Seems lately as I'm doubling as storm baits. I've been followed like a shadow since the dells. It made me strong to be on my own. Never did me no harm, no, to live all alone. But now and then in the color of the evening in a bar room with a fan turning. I come to miss a few. Dear friendships and relations, see what I have done. I gathered all my fingers in one place. They breathe a breath that's deathly stale since they tooled a song for me. I guess mechanics never really set the pace. I am back and I'm strong. It never did me no harm to live all alone, to be on my own. But now and then, in the color of the evening, in a bar room with a fan turning, I come to miss a few. Singer-songwriter uit, eh, uit Engeland. Vince Bell, de cd Phoenix, kwam uit eh, in 1993 eh, alweer. Zo lang is het alweer gelezen dat, geleden dat deze cd op Watermelon Records uitkwam. Een cd die niet geproduceerd is door die Vince Bell, maar door Bob Newert. En ja, ik zei het in het begin van het programma al, hè, muziek die u niet zo vaak zult horen. Mary Amsterberg Little Step, zo noemt ze haar cd, die uitkwam in 2000. Heeft hem ook helemaal zelf volgeschreven. En dit vond zij een van haar mooiste liedjes, schrijft ze zelf. My Romeo. Zo'n dame die eh, haar eigen liedje schrijft en ja, een beetje, ja, hoe moet ik het nou noemen? Vreemde muziek is het niet, maar eh, ja, het is, het is, het is, is het nou popmuziek? Is het nou, ja, waar zou ik dit nou, in welk hokje zou ik dit nou moeten stoppen, hè? Dit is muziek die u beslist allemaal kent, hè? Een bekend nummer van Fleetwood Mac, nu uitgevoerd door Gordon Neville. Need your love so bad. need someone's hand. lead me through the night. Need someone's arms to hold and squeeze me tight. And when the night begins, I'm at an end because I need your love so bad. I need some lips to feel next to mine. I need someone to stand up. Tell me when I'm lying and when the lights are low. that it's time to go. That's when I need, when I need your love so bad. So why don't you give it up? Bring it on home to me. Write it on a piece of paper, babe, so it can be read to me. Tell me that you love me. Stop driving me mad. Because I need your love so bad. I need your soft voice to talk to me at night. got to worry, babe. Everything's alright. Listen to my beat, babe. Bring it to me because I need, because I need. your love. Need you suffer to talk to me at night? Tell me not to worry, baby. Everything's alright. Listen to my plea, baby. Bring it to me because I need, I need your love so bad. Yeah, I need, yeah, I need your.